Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die een uitkering hebben gehad via het UWV... kunnen contact opnemen om te checken of ze het juiste bedrag hebben gekregen. Mogelijk zijn er jarenlang rekenfouten gemaakt bij mensen die helemaal of deels waren afgekeurd. Bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke of geestelijke klachten hadden. Ze kregen een via-uitkering, maar tienduizenden mensen hebben mogelijk te veel of te weinig geld gekregen. Het UWV gaat dat rechtzetten. Als uit ons onderzoek gewoon blijkt dat bij iemand door een fout van ons en dat was voor iemand niet duidelijk, blijkt dat hij te veel heeft gekregen, dan passen we dat aan, maar dan gaan we dat niet terugvorderen. Anders als iemand te weinig heeft gekregen door een fout van ons, dan gaan we dat rechtzetten, bijvoorbeeld door nabetaling. Mensen die twijfelen aan de hoogte van hun uitkering kunnen vanaf vanochtend bellen met het UWV. En mensen die zich laten omscholen om voor de klas te staan... hebben flinke kritiek op dat zij-instroomtraject. De studenten klagen over de hoge werkdruk en slechte begeleiding. Onderzoeksjournalisten van Pointer verzamelden honderden klachten. We horen over eindeloze reflectieverslagen, hele lange papers van 60 tot 100 pagina's... waar ontzettend veel theoretische kennis eh, wordt gevraagd. En de mensen die wij eh, spraken, die klagen vooral over een gebrek aan maatwerk. Dus pabo's houden onvoldoende rekening met wat iemand meebrengt... wat iemand in zijn eerdere leven heeft gedaan aan werk. En er wordt dus eigenlijk bijna zelden vrijstelling gegeven. En dat zorgt voor heel veel frustratie bij deze mensen. Veel studenten haken daarom af en dat is slecht nieuws voor het onderwijs. Het zij-instroomtraject is bedoeld om iets aan het lerarentekort te doen. Het is voor klanten van de Rabobank te hopen dat ze even niet bij hun spaargeld hoeven. Door een storing in de app is bij veel mensen de spaarrekening niet zichtbaar. Ook is het niet mogelijk om geld over te boeken naar de betaalrekening. Gisteren had de Rabo-app ook al last van een storing. In de Brabantse Veldhoven waren de hockeytrainingen gisteravond snel voorbij. Het veld moest vanwege een gevaarlijke vloeistof ontruimd worden. De kunstgrasvelden worden besproeid met een vloeistof... maar bij het maken van die vloeistof gebruikte een bedrijf per ongeluk een verkeerde stof. De trainingen bij de hockeyclub gaan voorlopig niet door. Het weer nog, nu nog grijs en op sommige plekken wat mist en lichte regen. Later wordt het droog en breekt het open. Er zijn opklaringen met flink wat zon en het wordt warm, 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ochtendspits is zo goed als eh, voorbij, maar in onze regio nog wel wat vertraging hoor. De 8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Door de werkzaamheden bij knooppunt Koenplein 10 minuten. 10 minuten op de A9 Alkmaar-Amstelveen.